Urk wil voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt en daarom nemen ze maatregelen, zegt de burgemeester. Ik hoop vanzelf dat die niet nodig zijn en dat jongeren hun verstand nemen... of als ze iets met mij te bespreken hebben, dat ze naar mij toe komen. Maar als de nood aan de man is en er moeten maatregelen genomen worden... dan kan er onder andere preventief gefouilleerd worden. Als het nodig is, gaat het dorp er ook camera's ophangen om de railschoppers in beeld te krijgen. Een huis in de Arnhemse wijk Geitenkamp is per direct op slot gegaan omdat er een lading zwaar vuurwerk lag. Volgens de burgemeester heeft de bewoner zijn buren in groot gevaar gebracht. De man werd gisteren al opgepakt met 6 kilo aan knallers op zak. Een bijzondere vondst op een industrieterrein in Nieuwegein. Daar hebben archeologen een 900 jaar oud zwaard van een ridder gevonden. Het wapen werd afgelopen zomer al ontdekt. Op die plek zijn eerder skeletten en resten van een bruine beer gevonden. En twee vrouwen uit Fries in Drenthe haken geen mutsen of kleedjes deze winter, maar handen. Dat doen ze speciaal voor dementerende en mensen met een beperking die graag een hand willen vasthouden als ze onrustig zijn. Want een echte hand is niet altijd in de buurt of coronaproof. En een van de bewoners hebben we eentje gegeven en die, eh, die heeft hem niet weer losgelaten. Die heeft hem gewoon de hele tijd vastgehouden. Totdat wij zeiden van nou, dan moet je hem even af, eh, afgeven. En als het dan zo'n uitwerking heeft, dan word je daar zelf heel enthousiast van. Ook in het buitenland hebben ze de gehaakte hand van de vrouwen uit Drenthe ontdekt. De aanvragen stromen binnen. Ja, heel veel naar België, naar Denemarken, Zweden, Zwitserland, eh, Oostenrijk, Spanje. Ook daar heb ik heel veel patroonaanvragen vandaag gekregen.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 If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the control Natty boys got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, what she say she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. Hey tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I rock star, pack up doors, tipping walls. hey. Add up raw, finish nuts and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wings. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name can't be no sucker ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day. Getting hot talent in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh.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 Stil hier aan de overkant. Geen discotheek te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Het is stil hier aan de overkant. Het is de hartelijke groet in het beste waar ze zeggen dat het stil is aan de overkant.